Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er vertrekken voorlopig geen evacuatievluchten meer vanuit Kabul. Al die vluchten zijn stopgezet totdat er niemand meer op de landingsbaan staat. Volgens persbureau Reuters sturen Amerikaanse militairen wanhopige Afghanen nu weg van het vliegveld. Sinds de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan proberen veel mensen te vluchten. Zo houden ze zich zelfs vast aan de vleugels van opstijgende vliegtuigen, ziet ook deze CNN-verslaggever. How desperate, how petrified does an individual have to be to risk everything and just try to physically crush yourself on to the outside of an airplane? Bij de chaos op het vliegveld van Kabul zijn volgens ooggetuigen al zeker vijf doden gevallen. De Amerikaanse overheid gaat de zelfrijdende auto van Tesla onderzoeken. Dat komt door meerdere ongelukken die daar zijn gebeurd. Elf keer ging het mis. Zo klapte er bijvoorbeeld een zelfrijdende auto op een brandweerwagen en ook bovenop een pion. Bij al die ongelukken raakten 17 mensen gewond en één iemand kwam om het leven. De onderzoekers gaan de komende tijd ruim 700.000 auto's controleren. Een vrouwenmepper uit Driebergen moet ruim twee maanden de gevangenis in en moet zich laten behandelen. Vorig jaar kregen vier vrouwen op de fiets allemaal uit het niets klappen of stomper tegen hun hoofd. Ook werd een van de vrouwen van haar fiets getrapt. Volgens de man heeft hij psychische problemen en zou het slaan een uitlaatklep zijn voor zijn woedeaanvallen. En het heeft even geduurd, maar na 20 jaar is een kaartje van een ballonnenwedstrijd terug. Natasja uit Enschede keek dit weekend gek op toen haar ouders post voor haar uit Duitsland op de mat kregen. Ja, ik schrok er een beetje van. Ik zat aan na te denken, wat zou het dan kunnen zijn? Ik had geen idee. Ik was een beetje bang dat het een eh, stille aanbidder uit Duitsland zou zijn. Want mijn ouders zeiden dat, mijn vriendinnen zeiden dat. Maar gelukkig was het niet zo. Het bleek dus een kaartje dat aan de ballon zat... die Natasja als kind van vijf tijdens een ballonnenwedstrijd had opgelaten. Duitsers, eh, Duitsers uit het dorp hoogsteden vonden de kaart in hun kelder... en deden er een briefje bij. In het Duits staat er geschreven ehm, eh, dat ze dit kaartje, mijn kaartje, mijn ballonnenkaart hebben gevonden. En eh, dat ik het misschien wel leuk zou vinden om te horen dat hij dus echt is aangekomen. Twintig jaar geleden, dat weten zij niet denk ik dat het zo lang geleden is... En eh, dat ik hun een e-mail kan sturen als ik dat leuk zou vinden. inmiddels heeft Natasja mail gestuurd. Vinders uit Duitsland hebben nog niet gereageerd. Het weer, soms zon, maar ook buien vanmiddag. En er staat veel wind. In het noorden is vanavond ook kans op forse windstoten. Ook morgen wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 18 graden.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 And you, my brown-eyed girl. And whatever happened, the Tuesday and so slow. just radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la di da just like that sha la la la la la la la la la di da la di da you have grown. Cast my memory back a Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when? we to sing. Dus vooral eh, dit stukje kan je lekker meedoen, hè? Ja. Heerlijke gouden van Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Het is eh, even na 4 uur. Welkom terug, Zandvoort. Goedemiddag, we zijn er, hè? De zon eh, ja, die laat het eh, nu een klein beetje afweten. Maar we hebben toch wat zomergevoel gevoel, uh, eh, vastgekregen, Albert-Jan. En we, we, houden het ook vol. Hè? We blijven in zomerse sferen. We blijven in zomerse sferen. Doen we gewoon. En wat gaan we nog meer doen? Nou, zeker weten blijven in zomerse sferen met het gedicht van de week om kwart voor vijf. We gaan naar de Spaanse zon. Nou, daar is het op dit moment bloedjes warm. Ja, boven de 40 graden hoor Maar ik. Daar, we maken daar een heel mooi gedicht van. in ieder geval over de zomerzon. Gedicht van de week kwart voor vijf. Eh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Dex. Eh, dan hebben we natuurlijk Pit Report. In tegenstelling tot wat ik van plan was... maar dat doe ik morgen wel tijdens Pit Report. Kijk even naar de tussenstand van de zomerstop van de Formule 1. Maar eh, de actualiteit dient ik te volgen... want er was vandaag de eerste race... een raceweekend in Berlijn... en dan heb ik het over de Formule E... En eh, vanmorgen, voordat de, eh, de eerste race verreden werd van, eh, vanmiddag... stond Nicky de Vries op een eerste plek om het wereldkampioenschap... en Robin Freins op een tweede plek met 89 punten. Hoe het hun verlopen is in de eerste race van dit beslissende weekend... want morgenmiddag wordt bekendgemaakt wie de wereldkampioen is in de Formule E... dan geef ik u de nieuwe stand nadat ik een samenvatting heb gegeven van de race van hedenmiddag. En die was toch heel verrassend. En dat betekent dat de race voor morgen heel erg belangrijk gaat worden... voor met name Nicky, Nick moet ik zeggen, Nick de Vries. Dat in Pit Report. Daarnaast nog veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, en heeft, eh, Helene Fischer heeft een eh, nieuwe single met eh, Louis Fonsi. Maar ze heeft ook gezongen met Tom Jones. Jones. Jawel. Die hele grote wereldhit van uh, Tom. Uh, deze samen, of uh, met hem inderdaad Helene Fischer en Tom Jones. Hier is de seksbomb. Spy on me baby, you satellite.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 Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar want to spend how much, baby, do we really En eh, zo zien wij eh, de muziek graag uiteraard eh, bij eigen lokale radio CFM. Als eerste Helene Fischer samen met Tom Jones en Sexbomb. Wat een mooie uitvoering trouwens. En erachteraan hoorde je de Daydream Believer. CFM, Race Radio, Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest. We gaan gewoon verder met waar we gebleven waren, Albert-Jan. ja, maar we gaan deze Pit Report even aandacht besteden aan, aan het finale weekend van de Formule E. Eh, want die eh, wordt dit weekend verreden in Berlijn... en wel op het eh, voormalige vliegveld Tempelhof. Vanmorgen, toen hij wakker werd, stond Nick de Vries met 95 punten aan de leiding van het WK. Morgen de laatste race voor het wereldkampioenschap. En Robin Freijn stond op met 89 punten op een tweede plek. Dus dat beloofde wat voor de eerste race vandaag die eh, daar werd verreden. Wij ik geef u nu even een samenvatting van eh, de race 1. Want morgen is dan eh, de belangrijkste wedstrijd. En die uitzending begint vanaf 3 uur op de speciale sportkanalen. Goed, Di Grassi wint de E-Prix 1 van Berlijn. Geen punten voor de Nederlanders. Hmm. Geen punten voor de Nederlanders, onthoud dat. Lucas Di Grassi is in Berlijn winnaar geworden van de eerste race van de finale weekend van de Formule E. De Braziliaanse coureur van Audi bleef op het Tempelhoofd Airport Circuit eh, eh, Eduardo, Eduardo Montaro van Venturi en Mitch Evans van Jaguar voor. Nick de Vries en Robin Freins wisten geen punten te scoren. Lucas Di Grassi was de race eh, op het oude vliegveld in het hart van Berlijn... vanaf de derde plaats gestart achter beide TJ-wagens eh, van Jean-Eric Vergne en Anthony Felix da Costa. Ook nog een kans hebben voor het kampioenschap, want die had vanmorgen 80 punten. In de openingsfase van de race gebeurde er vrij weinig. De Vries en Freins wisten enkele plekken op te schuiven... maar het was wachten op de eerste echte vuurwerk. Dat kwam pas na 12 minuten. Pascal Weerlein en Oliver Roland kwamen met elkaar in contact... waarna de Porsche-coureur uit Duitsland naar binnen moest. Even later viel de nummer 3 in het klassement Sam Bird stil. Hij parkeerde zijn Jaguar op het circuit en dat leidde tot de inzet van een safety car. Nadat de bolide van Bird was weggehaald, kon de race worden hervat. De Vries had een momentje met Alex Lin en viel terug tot achter in het veld. Hij dook niet veel later de pits in en finishte uiteindelijk als 22e. Robin Freins kon niet profiteren van, het uitvallen, eh, van de uitvallers voor hem. De coureur van Invision Virgin werd 15e en ook die stek leverde geen punten op voor het kampioenschap. Ondanks zijn uitvalbeurt blijft de Fries het kampioenschap aanvoeren. Hij staat op 95 punten, zoals gezegd... en ziet Mortara met 92 punten dichterbij komen. Ook Jack Dennis komt met 91 punten in de buurt. Van, in de buurt. En Mitch Evans heeft nu 90 punten. Freins, zoals gezegd, blijft op 89 punten en staat nu vijfde. En zondag, morgen dus, wacht de spannende slotrace... Eh, de laatste race van het seizoen in de E-Prix Grand Prix... Eh, in Berlijn. Dus het wordt een hele, hele spannende wedstrijd morgen. En uh, eh, met een hopelijk een Nederlandse wereldkampioen in het I-Formule e, Grand Prix. En wij zijn natuurlijk live vanuit Zandvoort op zondag... Eh, aanwezig. En wij volgen voor u die wedstrijd. Zullen we er een 1-2'tje eh, van maken, Albert-Jan, morgen? Nou, dan moet Frijns wel even aan de bak, hoor. Want eh, hij heeft, ja, ze hebben beide geen punten gescoord. Dus Frijns blijft op 89 staan. Maar goed, wat zit er tussen? Twee punten, drie punten. Uh, Nick de Vries leidt dus nog wel, maar met ook een minimaal verschil. dus er kan van alles gebeuren. Maar ik, snap de tactiek ook niet van, van, van Nick de Vries en Robert Frijns. Want ze hadden zich beide, eh, de een had zich als 18e en de ander als 22e gekwalificeerd. Dus daar had een niet van een teamorder aan ter grondslag moeten hebben liggen. Want anders start je nooit, starten ze nooit van zo'n lage startpositie. Maar goed, het zijn, het zijn niet anders. En eh, ze konden dus ook niet verder voorkomen in het, eh, in het puntenklassement voor vandaag. Dus morgen de allesbeslissende race in Berlijn op het eh, eh, circuit op voormalig vliegveld Tempelhof in Berlijn. En Zandvoort op zondag is erbij. Ja, en zou eh, Nick de Vries daar voor het laatst dan gereden hebben in de, in de E Grand Prix. En dan naar de Formule 1. Ja, dat, dat, dat, dat verhaal speelt. Maar of dat inderdaad gaat worden, want hoe heet het? Ja, wie weet. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Oké, nou Albert-Jan zegt altijd wordt vervolgd. <laughs> Morgen om drie uur zijn wij er live bij. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. Oh, I'll replay this moment for my geweldige, lekkere nieuwe single van eh, Camilla Cabello. Je hoorde er met uh, Don't Nee, we zijn er gewoon tot aan 5 eh, uur. En morgen zijn we er ook weer, hè, van 2 tot 5. En dan geven we weer twee vrijkaarten weg voor inderdaad het reuzenrad en eh, vandaag was de vraag hoe hoog is dat ding? Nou ja, dat eh, antwoord was 50 meter. En de kaarten waren dan ook zo weg. Maar goed, morgen gaan we het even wat moeilijker maken. Want eh, dat ging wel heel makkelijk. Wel zo leuk, wel zo leuk. Ja, toch? Ja, dat ja, ja, ja. nou uh, vandaag vanaf het eh, begin naar dit programma hebt geluisterd... dan denk je, hey, hey, hey, <laughs> Deze heeft hij al gedraaid. Ja, ik heb hem even dubbel geplukt vandaag. Wat mij betreft eh, een van de grootste nieuwe zomerrits Je hoorde Dua Lipa en Elton John. En de oude zinger van Elton John, Sacrifice, is gebruikt voor deze plaat Cold Hearts. Zo dadelijk eh, gaan we doen dier van de week. Wie hebben deze week in aanbieding, Albert-Jan? Dex. Dex is eh, de dier van de week. Dus eh, blijf luisteren naar CFM Dier van de Week. Maar eerst gaan we nog eventjes terug in de tijd, terug naar de jaren 80. Doen we met de Imagination. Music and Lights. see you klassieker, hè? Deze van eh, Imagination, Music and Lights. Ja, eh, terwijl eh, wij aan Dier van de Week gaan beginnen... is voetbal ook weer begonnen met RKC Waalwijk tegen AZ. Juist is de aftrap en is de wedstrijd begonnen, Albert-Jan. Ja, en morgen hebben we natuurlijk weer gewoon tijdens Antwoord op zondag... Dus de, de ja, de tussenstanden en de eindstanden van de, van de wedstrijden... die gisteren en vandaag dan wel eh, morgen worden, zijn gespeeld. Zeker worden gespeeld. Zo is het. Dus eh, morgen ook weer eh, lekker luisteren naar ons. We zijn er weer vanaf twee uur. Maar nu half vijf, dier van de week. Mijn naam is Dex. één. ik ben een, één, een, ik ben een op- en top puber. Dat is hij. Ik ben zeven maanden oud en een kruising van een Mechelse herder. Mensen zijn echt fantastisch. Ik spring een gat in de lucht als ik ze zie. Maar dit is juist ook mijn probleem. Ik vergeet dat ik vier poten heb om te gebruiken. Oeps, ze leren mij hier dan ook op vier poten staan. Ook beloond wordt met aandacht en koekjes. En wat denk je, dit heb ik zo snel door dat het helemaal goed moet komen. Kleine kinderen en ik zijn geen match. Ik accepteer niet dat als zij mij corrigeren wanneer ik iets stouts doe. Dit is niet zo gek toch? Ik luister wel naar mijn baas, mits die duidelijk en consequent is. Een huis met oudere kinderen moet kunnen... mits de ouders mij begeleiden en de kinderen niet te veel van mij eisen. Andere honden vind ik geweldig. Spelen en stoeien vind ik heerlijk. Een andere hond in huis kan, maar dan liefst wel een teef van hetzelfde kaliber. Ik heb wel een stoere dame nodig aan mijn zijde, anders wals ik over haar heen. Even alleen thuis blijven kan ik in een bench en ook ben ik netjes zindelijk. Dit moet wel weer opgebouwd worden in mijn nieuwe huis. Ik ben nog heel jong en actief en zoek echt een baas die mij uitdaagt in het leven. Stilzitten is niks voor mij. Ik probeer op dit moment lekker uit, eh, op dit moment lekker uit dus u, moet me hier dan wel mee om weten te gaan. Een rem heb ik niet echt, of tenminste ik vergeet deze. Mijn baas moet mij hier dus bij helpen en zorgen dat ik voldoende rust neem. Voor eten doe ik heel veel, dus ik, dit, is, dit is een handig hulpmiddel om mij de dingen goed aan te leren. Ziet u het zitten en heeft u voldoende tijd, geduld en liefde voor mij... neem dan snel contact met mij op, eh, met mijn verzorgers. En waar verblijft Dex? Dex verblijft momenteel in een dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl.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 Singel van uh, Al de en Paul de Leeuw. En uiteraard uh, Al de Liefste met een Zandvoorts waar we nog steeds eh, trots op zijn. Straks om kwart voor vijf het gedicht, maar eerst nog even wat muziek. The music is all yours on ZFM.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 En dat doen we met het gedicht van de dag. Helemaal in Spaanse sferen. Vanaf die eerste dag. Ik wist niet wat ik zag. En ik was meteen, meteen verloren El corazón, mi amor. Dit moet de hemel zijn. En ik vroeg me af, waarom ben ik hier niet geboren? El corazón, mi amor. Hier wil ik voor altijd blijven. Hier wil ik voor altijd zijn. Vive la vida loca. Zo wil ik leven. Un, dos, tres. Flamengo. Flamengo, fiesta a la playa in de zomerzon. Flamengo, Flamengo, dos, dos tinto de verano, por favor. Flamengo, Flamengo, aan de Spaanse playa, daar waar het ooit begon. Oh, hier, hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek, de Spaanse zon... Jij bent mijn nummer één en ik kan er niet omheen. Haast niet te evenaren. El Corazón, mi amor. Genieten van de rust, maar ook het avontuur. Ik heb het hier mogen ervaren. El Corazón, mi amor. Hier wil ik voor altijd blijven. Hier wil ik voor altijd zijn. Viva la vida loca. Zo wil ik leven. Onder stress. Flamengo, Flamengo, Fiesta a la Playa in de zomerzon. Flamengo, Flamengo, dos tinto de verano, por favor. Flamengo, Flamengo, daar aan de Spaanse playa waar het ooit, ooit begon. O, oh, hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek, de Spaanse zon. O, oh, hier, hier heb ik mijn hart verloren. Aan de gitaren, de muziek Spaanse, Spaanse zon. Vanaf die eerste dag, ik wist niet wat ik zag en ik was meteen verloren. El corazon, mi amor. Die moet de hemel zijn en ik het zijn. Viva la bent mijn nummer 1, ik kan er niet omheen, haast niet te evenaren. El corazon, mi amor. Genieten van de rust, maar ook het avontuur, ik heb het hier mogen ervaren. El corazon, mi amor. Hier wil ik voor altijd blijven, hier wil ik voor altijd zijn de Zandvoortse zon, uh, Albert-Jan. Dat is toch helemaal, helemaal geweldig? Heeft wordt er helemaal enthousiast van. Ja, Flamingo, Flamingo zo heet eh, inderdaad eh, de nieuwe single van Roy Donders. Wij draaien hem zomaar eventjes op een zonnige zaterdagmiddag. En hier is Mike Oldfield. heb je wel eens, uh, Albert Dan val je helemaal terug in, eh, je jeugd, weet je wel. Een eh, of... nou, bij deze plaat trouwens, uit 1983, kan je ook even, even snel rekenen natuurlijk. Was ik 14 jaar en ja, als ik deze plaat hoor, dan ben ik gewoon weer terug, terug in die tijd eigenlijk. Je hoorde Maggie Riley en Mike Oldfields en de Moonlight Shadow. We gaan nog twee platen draaien een van die twee heeft met wind te maken. Nou hebben we weinig last van gelukkig, <laughs> maar wel al door de wind.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 En daar zijn we best wel blij mee eigenlijk. Ja, Toch? nee, is beter dat, eh, we, dat de laatste week wel eens meer hebben gehad. Om vijf uur in de regen weer naar huis konden. Ja, nee, maar eh, nou, nou ik het weer andersom, weet je wel. Als we in de studio zitten, dan... Prachtig weer. Schijnt prachtig dus morgen ook eh, weer gewoon uh, om twee uur. Dus zijn we er weer tussen twee en vijf uur. En dan gaan we ook weer twee kaarten weggeven voor het uh, Reuzenrad. Ja. Als VIP kan je naar binnen, dus dat is mooi. Jazeker. En uh, wat even, ja, natuurlijk gaan we morgen ook uitgebreid eh, meer aandacht beschenken aan eh, het feit dat de Dutch Grand Prix inderdaad doorgaat. het programma in die, in die Beyond, Zandvoort Beyond, wat, wat kunnen we allemaal nog verwachten? Wat voor activiteiten zijn er allemaal al? We volgen natuurlijk ook gewoon de, de, de voetbal-eredivisie, want er wordt morgen gespeeld. afgelopen vrijdag is die begonnen. En eh, met de uitslagen en natuurlijk de tussenstanden van de op zondag te spelen wedstrijden. En eh, dat zijn allemaal die, eh, die toppers die zondag komen, of niet? nee, nee, nee, vanavond ook al nee. Oh, oké. Okay. Jouw clubje en mijn clubje. Oh, oh. nee, die van mij mag morgen om kwart over twaalf. Die mogen wat, wat eerder beginnen, dat is wel zo makkelijk. goed, wat hebben we nog meer? We, natuurlijk tweede, de, de beslissende race in de Formule E in eh, Berlijn. Eh, vanavond hebben we trouwens ook nog eh, IndyCars. Om half zeven, meen ik. Half zeven, Half klopt. zeven. VK, de Nederlanders start vanaf een negende plek. En kijken wat die, wat die kan, of hij nog wat vooruit kan komen. half zeven natuurlijk ook maar weer te volgen op de speciale sportkanalen.